Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Onder andere Nigel de Jong staat in de basis. Anderhalve week geleden liep hij een scheurtje op in zijn rechterlies. Het wonder heeft zich voltrokken, zei bondscoach Van Gaal bij aankomst. De geest is sterker dan het lichaam. In Nederland bleven de vele pleinen lange tijd relatief leeg door het slechte weer. In Enschede heeft de politie de gemeente bezoekers verboden om glas, blikken, flessen en vuurwerk mee te nemen naar de vertoning van de wedstrijd. In Groningen mochten mensen pas vanaf 8 uur het grote plein op vanwege de harde regen en kans op onweer. De Palestijnse groepering Hamas heeft vanuit Gaza geprobeerd om met raketten een kerncentrale in Israël te raken. Twee raketten kwamen neer in open veld. De derde werd in de lucht onderschept door het Israëlische raketafweersysteem. Er is voor zover bekend geen schade aangericht aan de kerncentrale. De ochtendkranten vallen morgen gewoon op de mat. Het was vanmiddag nog onzeker, omdat een drukkerij in Amsterdam kampte met een ernstige storing. Daarom zijn vanmiddag het Parool en NRC Handelsblad elders gedrukt, waardoor die niet of niet op tijd werden bezorgd. Het leek er even op dat ook de ochtendkranten er last van zouden hebben, maar de storing is inmiddels opgelost. De vroegere burgemeester van New Orleans, Ray Nagin, is veroordeeld tot 10 jaar cel voor fraude. Hij is schuldig bevonden aan omkoping en het witwassen van geld tijdens zijn twee termijnen als burgemeester van New Orleans. Onder meer in de chaotische jaren na de verwoestende orkaan Katrina. Het weer. In het noorden, oosten en zuidoosten moet de komende uren nog steeds rekening worden gehouden met onweersbuien, hagel en lokaal zware windstoten. Het KNMI heeft de code oranje voor Groningen en Drenthe inmiddels wel beëindigd.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 Je gaat luisteren twee uur lang naar New Age muziek hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort. En natuurlijk eh, weer een nieuw werkje. Ja, het is bijna elke week wel raak. Deze cd... Ehm, ja, die komt eigenlijk... Ja, ik wilde zeggen, er komen twee nieuwe cd's van R. RC Music uit Engeland. World and Folk Music label. En daar zijn we erg trots op, al vele jaren. Leveren zij fantastische muziek af. Early Years heet dit eh, werkje van Sour Patrol. Een collection of songs from SP and Black Bull. Nou, hoe dat allemaal gaat klinken, gelijk uh, hierna. En dan kan je het allemaal meemaken. Peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. विरजा विपाप्मा पाप्मा स्वाहा me falaste dessa morada onde o corpo é tão leve como a brisa, onde o tempo é coisa que não entendo, onde não há caminho de regresso casa é essa? Onde as paredes são de brancas nuvens, onde já não há dor, nem choro, nem tormento, onde não há mentira, só verdade. Diz-me se é essa a morada onde dói anjos, aonde o corpo é tão leve, onde não há caminho que nos volte.